Personeel is geadviseerd om thuis te blijven. Volgens de ambassade zijn er dreigementen van Al-Qaeda binnengekomen... om Amerikaanse belangen in het Arabische land aan te vallen. De Nigeriaan die op het eerste kerstdag een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig... zegt dat hij door Al-Qaeda is getraind in Jemen. Groot-Brittannië en Amerika hebben besloten om in Jemen een eenheid tegen terrorisme op te richten. heeft de woordvoerder van de Britse premier Brown bekendgemaakt... Gisteravond werd ook bekend dat Amerika de hulp aan Jemen zal verdubbelen. En dat betekent dat het Arabische land dit jaar 140 miljoen dollar van de Verenigde Staten krijgt. Een zijtak van de Gele Rivier in het noorden van China is ernstig vervuild met dieselolie. In een pijpleiding ontstond een flink gat waardoor duizenden liters diesel het water instroomde. Inmiddels is het lek gedicht en zijn er in de rivier meer dan 20 drijvende buffers geplaatst... om te voorkomen dat de diesel de Gele Rivier instroomt. De rivier speelt een grote rol in de drinkwatervoorziening in China. Ondanks alle maatregelen is er toch al dieselolie in de Gele Rivier aangetroffen. Zo'n 700 man zijn bezig om te voorkomen dat de olie zich nog verder verspreidt. Van alle vogels in Nederland zingt de merel het mooist. Dat blijkt uit de Vogel Top 100 van het radioprogramma Vroege Vogels. Van de 77.000 luisteraars die meededen aan de vogelzangverkiezing... scoorde de merel het hoogst met bijna 4200 stemmen. Als tweede eindigde de nachtegaal, gevolgd door de zanglijster. Het roodborstje is vierde geworden. De zang van het paapje viel het minst in de smaak. Het vogeltje eindigde op de plaats 100.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 Samengesteld en gepresenteerd door Hans Sandbergen en Tom Hendricks. Ja, heel bekend nummer, What's New. En dat eh, werd gespeeld door Chad Baker op trompet en Stan Getz op de sax. Een gelegenheidsduo, want Chad Baker en Jerry Mulligan waren net begonnen met het pianoloze kwartet... Maar toen moest Jerry een eh, paar maandjes knorren, want eh, die had weer te veel eh, vrolijkheid tot zich genomen. En ze hadden een, een, heel duur betaald contract in een jazzclub. Ja, dan moet er wat gebeuren in, niet? In Los Angeles. En die manager zei, nou ik heb wel een vervangen." En die kwam toen met Stan Getz. En die Getz en die, die Beker lagen elkaar totaal niet. Maar ze hebben toch mooie muziek gemaakt. Absoluut. Ja. Ik geef even wat draaien voor eh, onze jazzpromotor Hans Rijmers. Hey, leuk. Een grote big band liefhebber. En het is een, eh, een nummer... Wat is dat Hans? Oh, het programma. Het programma. Van Jazz de Krocht. Jasper Blom komt op 17 januari. Dat is over... Tenorsax, over twee weken. Over twee weken, ja. ja. Nou goed, we gaan nu het luisteren naar Count Basie met het nummer Corner Pocket. Mississippi. We'll take the boat to the land of dreams. Steam down the river to New Orleans. Oh, the band's there to meet us they call it Basin Street. Basin Street is the street where the elite always meet in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Glad to be, yes, sirree, where welcome's free, dear to me, where I can lose my basin street blues. Me. Ja, wie zou dat niet willen bij deze stem? Dat is een, eh, weer een opname van de Basin Street Blues... waarvan ik in de loop der jaren zeer vele variaties heb uh, eh, bijeenverzameld. En ditmaal werd deze blues over de hoerenbuurt van New Orleans gezongen... door de jazzvamp Julie London op speciaal verzoek van Hans Rijmers. Ja, luisteraars, u kunt natuurlijk ons altijd bellen op 57 303 93 en eh, met een verzoek. We krijgen natuurlijk altijd eh, verzoek zo onderweg, eh, buiten het programma, om, om eh, cd's, om bepaalde muziekstukken te draaien. Maar we mag natuurlijk ook altijd rustig bellen en, op ons telefoonnummer. En dan kijken wij of we hem bij ons hebben. En dan zijn we zeker bereid, zoals in dit geval, zo'n prachtig stukje muziek op verzoek te laten draaien. Goed, we hadden het er straks over ehm, Jasper Blom... die op 17 januari het eerste concert van In het Nieuwe Jaar ten gehoor gaat brengen. Uh, Johan Clement is deze keer niet, zit niet achter de piano. Maar ze hebben een uitstekende eh, vervanger in Rob van Kreeveld. Dus dat wordt weer genieten dan op die... Uh, over anderhalve week, toch? 17, over twee weken. Over twee weken, ja. Goed. ja, je had het straks over de big band. We zijn nu toch een beetje big banderig bezig. En kom je al gauw terecht bij de orkestleider Count Basie. Ik heb een schitterend nummer van hem gevonden. Met eh, zijn, eigenlijk zo'n vaste zanger. Hè, die, die hij eh, in zijn band vaak had opgenomen. Joe Williams. Joe Williams. Luistert u naar het prachtige nummer. Our Love is Here to Stay. Count Basie en Joe Williams. It's very clear Our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio. and the movies that we know may just be passing fancies, and in time they go. But oh, my dear, our love Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble they're only made of clay. But our love Our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time, the Rockies may crumble Gibraltar may tumble, they're only made of clay. But I Thank you. dat is een stuk van mij nog. Ja, ja god. Eh, het is hier zo gezellig in de, in de studio. En we worden regelmatig gebeld door broodje eh, Spaling. Broodje Spaling en weet ik het allemaal waar we zitten, <laughs> over zitten te praten. Maar goed, dit was uh, Sharon Moya van uh, op trompet. En Lau Levi, hè? Levi. goed. Tom, wat heb jij nog neergelegd? Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jerry Mulliken als bariton saxofonist. Maar hij kon ook uitstekend piano spelen. Maar ook de klarinet was hem niet vreemd. Luister naar hem in een opname uit 1965... waarbij hij, wordt begeleid door een stevig strijkje in het nummer Nightlights. van saxofonist Benny Golson heeft de jazz verrijkt met standards als Alone Came Betty, Whisper Not, Killer Joe en nog een groot aantal andere. Vrij onbekend was echter deze Gypsy Jingle Jangle van zijn hand met een huppelend introotje. Hij speelde het zelf samen met trompetist Freddie Hubbard, pianist Mulgrew Miller, bassist Ron Carter en drummer Marvin Smitty Smith. Ja, eh, Tom, dan ga ik nu heel, heel wat anders draaien. En dan kom ik bij... Toch nee, niet... Uh, hoe heet ze? Mieke Telkamp? Nee. <laughs> nee. Die leeft trouwens niet meer. Goed, ik had het er straks over Rob van Kreeveld. Eh, ik kreeg net door van Hans Rijmers dat hij de vervanger is van Johan Clement over 14 eh, dagen in Jazz in de Krocht. Ik denk, hé, hey, heb ik ook bij me. Ehm, ja, het is een, een cd van Ronald Douglas. Ook hier opgetreden in uh, verleden jaar geloof ik. Of eer verleden jaar alweer in de krocht. We hebben een schitterend nummer uitgezocht eh, waarin die wordt begeleid door Rob van Kreveld natuurlijk op de piano, Ruud Jacobs Bas, Peter van Nieweg op de gitaar en Joost Petokka op de drums. Luister u naar het ozo mooier The Night We Called It A Day. There was a moon out in space but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song like a minor lament in my ears. I hadn't a heart left to pray. The night we called it a day. nothing left to say. The night, the night we call it a day. Quiet Nights, ja, ooit, geschreven door Antonio Carlos Jobim en eh, hier gezongen door Diana Kroll. Ze heeft een, eh, opnames gemaakt, ook in Zuid-Amerika, eh, met een groot orkest. U hoorde de violen op de achtergrond meedijnen. Het verrassende van deze zangeres is dat de ene keer dan speelt ze dus met dit soort orkesten. Ja. Dan weer eens met een een groot eh, koperorkest. dan weer eens eh, een echte big band. En dan weer met een klein combo. En soms alleen ook begeleidt ze zichzelf op de piano. Eén muziek is, eh, vind ik altijd fantastisch, zoals dit. En soms denk ik, Diana, hou nou je mond maar even dicht. <laughs> Goed, Tom, wat heb jij nog neergelegd? Hans, we gaan luisteren naar een beroemde compositie waarover heel veel ruzie is gemaakt. Duke Ellington nam in 1927 met zijn band de Creole Love Song op, met in de solorol clarinetist Rudy Jackson, die claimde dat het zijn compositie was. Maar toen die opname op de markt kwam, was daar bandleider Joe King Oliver, die zei... Ik wil geld hebben, want dat is mijn muziek. In 1923 had hij deze melodie onder de naam Camp Meeting Blues opgenomen met zijn Creole Jazz Band. Hij kon echter geen copyright eh, tonen en greep naar zijn centen. En Ellington ontsloeg Jackson en liet de solo in vervolg spelen door clarinetist Barney Bigar. Met deze opname wordt door een heel ander orkest gespeeld, namelijk door het orkest van Oliver Nelson, de Creole Love Song. keep going your way. I'll keep going my way. River, stay away from my door. I just got a cabin. You don't need my cabin. River stay away from my door. Don't come up any higher. I'm so all alone. Leave my bed and my fire. That's all I own. I ain't breaking your heart. Don't start breaking my heart. River, stay away from my door. cabin. You don't need my cabin. River, stay away from my door. Don't come up any higher. I'm so all alone. heart. Don't start breaking my heart. River, stay away from my door. Stay away from my door. Dit was een unieke combinatie. De blueszanger Jimmy Rushing, die jarenlang heeft gezongen bij de big band van Count Basie. Samen met het kwartet van Dave Brubeck toen Paul Desmond op de altsax daar nog deel van uitmaakte. Een aparte uitvoering van de smeekbede River Stay Away From My Door. Ja, luisteraars. En zo met het Don Thompson Quartet nemen wij afscheid op deze eerste zondag in het nieuwe jaar 2010 van ZFM Jazz. De eerste programma in het nieuwe jaar werd gepresenteerd door Tom Hendricks en Hans Sandbergen... die dat dus met veel plezier voor u samengesteld en gemaakt hebben. Ja, we wensen u verder nog een hele fijne zondag. Het is mooi weer, trek erop uit. En eh, geniet even van de buitenlucht. Het is wel koud buiten, maar eh, ja... Ehm, als u dat niet doet, dan eh, kunt u natuurlijk gewoon blijven luisteren naar de programma's van ZFM. Want die zijn best de moeite waard. Maar één ding is zeker. Over, over een week op zondag tussen 10 en 12 opnieuw ZFM Jazz. Tot dan!